Michel Koenen met het NOS-journaal. De komende jaren de zorg en het onderwijs de meeste moeite hebben om genoeg personeel te vinden. Dat voorspelt het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. In totaal komen er de komende vijf jaar waarschijnlijk ruim een half miljoen banen bij. mensen met een hbo- of universitaire opleiding maken de meeste kans op een baan. Vooral als ze een technische opleiding hebben gehad. Voor maar liefst 87% van de ICT-beroepen, zoals software- en applicatieontwikkelaars, wordt een tekort aan opgeleide werknemers verwacht. In Leiden heeft de brandweer een flat ontruimd met 42 woningen. Dat gebeurde nadat een gezin zich meldde bij de huisarts. De vier familieleden bleken te veel koolmonoxide te hebben ingeademd. na onderzoek bleek dat de gijzers in 10 appartementen niet in orde waren. En ruim 100 bewoners mochten na controle weer een woning in. De brandweer raadt mensen in vergelijkbare flats aan hun gijzer te controleren. Zuid-Korea en de VS zijn begonnen aan de grootste gezamenlijke luchtoefening ooit. Meer dan 200 vliegtuigen van beide legers worden ingezet. En onder meer 12.000 Amerikaanse militairen doen mee. Zuid-Korea en de VS zeggen zich met de oefening voor te bereiden op militair ingrijpen... om vrede en veiligheid op het Koreaanse schiereiland af te dwingen. Noord-Korea ziet het als een provocatie. Secretaris-generaal Gutierrez van de VN roept de strijdende partijen in Jemen op tot een staakt het vuren. In de hoofdstad Sanaa wordt sinds een paar dagen weer hevig gevochten. Daarbij vielen tientallen doden en honderden gewonden. Door het oplaaiende geweld zit presentatrice Floortje Dessing samen met medewerkers van het Rode Kruis vast in Sanaa. Ze zitten in de kelder van een gebouw, maar maken het goed. Dessing is in Jemen voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld. Het weer nog te trekken wat buien van noord naar zuid. Het koelt af tot 2 tot 6 graden.